Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Een mobiel olieplatform heeft een deel van een koraalrif op Curaçao vernield. Het platform dreef vorige week tijdens een storm richting de kust. Om te voorkomen dat het booreiland op het strand zou vastlopen... heeft de bemanning de motoren aangezet. Daarbij raakte het rif bij Boko Sami over 60 meter beschadigd. Volgens duikers is een deel van het koraal wit uitgeslagen en afgestorven... De milieuminister van Curaçao onderzoekt of de eigenaar van het olieplatform aansprakelijk kan worden gesteld. Bij demonstraties in de Iraakse hoofdstad Bagdad is een dode gevallen. Zo'n 200 mensen raakten gewond. Duizenden mensen waren de straat op gegaan uit onvrede over de hoge werkeloosheid, corruptie en gebrekkige voorzieningen in het land. Het protest liep uit de hand toen de menigte naar de regeringsgebouwen wilde lopen. De politie zette traangas in om dat te voorkomen. Later is ook met scherp geschoten. De politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de mishandeling van een agent in Rotterdam. Dat gebeurde tijdens een trouwstoet in augustus dit jaar. Te zien is hoe een man in een donker pak de politieman van achteren neerslaat. Op eerdere beelden was alleen te zien dat de agent al op de grond lag. De beelden zijn getoond in het programma Opsporing Verzocht. Daar vertelde de politie ook dat de agent er slechter aan toe is dan gedacht. Naast een hersenschudding heeft hij ook een spierverrekking in zijn nek. België heeft als eerste land de inzending voor het Songfestival van volgend jaar bekendgemaakt. De band Hoever Vanek zal onze Zuiderburen gaan vertegenwoordigen tijdens het Liedjesfestival. De band werd al drie keer eerder gevraagd, maar bedankt het tot nu toe voor die eer. Er is ook al een liedje, maar welke dat is blijft voorlopig geheim. Het eerstvolgende Songfestival zal in mei volgend jaar in Rotterdam worden gehouden. Het weer. In de loop van de nacht trekken de buien via het zuidoosten weg. De minima komen uit tussen de 7 en de 10 graden. Morgenochtend is het vrijwel overal droog met van tijd tot tijd zon. Tegen de middag neemt vanuit het noordwesten de buigheid weer toe. En bij een stevige noordwestenwind worden 13 à 14 graden.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 I'm out of my mind, gonna show you crazy boy, you're wasting my time. of your mind. Dane, you're out of your mind. This tune's gonna punish you. chose me to slay. I saw what you did, uh-huh, and said nothing but watch.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 Rum is my only medicine. So hey, on the hey, road we drinking it all day. Plenty vibes on the roadway. My doctor says okay. We drinking, we drinking, drink rum in the night time. Drink plenty, you'll be quite fine. Ah, Tell the boss man it's my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the whole night. Blood, are so fed up by this shit. I done planned for the boat ride.